Freddy van met het NOS-journaal. Voor het eerst in de Libanese premier Hariri iets van zich laten horen vanuit Saoedi-Arabië. In een televisieinterview zei hij vanavond dat hij volledig vrij is in het land... en dat hij binnen enkele dagen naar Libanon terugkeert. Hariri maakte zijn aftreden als premier bekend in een televisietoespraak... tijdens een bezoek aan Saoedi-Arabië acht dagen geleden. Hij zei dat hij bang was voor een aanslag op zijn leven door Hezbollah. Nu zegt hij dat hij met zijn aftreden mensen wilde wakker schudden, zodat iedereen weet dat we in gevaar zijn, zegt hij. Vanmiddag hebben de deelnemers en bezoekers aan de jaarlijkse marathon van Beirut hun steun betuigd aan de afgetreden premier. De agenten die betrokken waren bij de omstreden nekklem bij het arresteren van Mitch Henriquez zeggen dat ze onschuldig zijn. Dat staat volgens RTL Nieuws in het verslag van de verhoren van de twee. Ze moeten morgen voor de rechter komen. De twee vinden dat ze in 2015 bij de arrestatie van de Arubaan geen onnodig geweld hebben gebruikt. Henriquez zou hebben geroepen dat hij een wapen had. Ze gebruikten de nekklem en pepperspray. Henriquez overleed een dag later in het ziekenhuis. In Zeeland zijn de laatste week dode zeehonden aangespoeld, bijna iedere dag één. De dieren zijn ogenschijnlijk gezond en volwassen. Ze hadden gevulde magen en geen verwondingen, zegt het reddingsteam Zeedieren. Wat de dieren is overkomen is onduidelijk. De faculteit Diergeneeskunde in Utrecht gaat de doodsoorzaak onderzoeken. En de politie op Bali heeft twee mannen aangehouden die worden verdacht van de moord op een Nederlander. Die man van 80 huurde een woning op het eiland in Indonesië. De politie zegt tegen de media dat het de daders waarschijnlijk om geld te doen was. Het weer. Buien trekken langzaam weg. Vannacht daalt de temperatuur naar 6 tot 2 graden. Morgen afwisselend zon en bewolking met nog een enkele bui. En het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1254. Mijn naam is Benno en uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We gaan eh, ja, op naar het eerste uur. Ehm, en dat betekent dat we met nieuwe werkjes aan de gang gaan. De eerste is van Earthshine, is een Nederlands product. Earthshine is een, eh, een groep muzikanten die elkaar met elkaar verschillende cd's maakten en ja, die hebben ze dan ook allemaal gelijk naar me opgestuurd. Ik kreeg er drie tegelijk binnen. Ongelooflijk. Dus langzamerhand komt dat eh, door de programma's van Peaceful Radio. Gaan we daar naar luisteren. Lange nummers ook. Langer dan 10 minuten. Dat is eh, tot een kwartier zelfs. Nummer 2 is Tot Boston met zijn album One. Heel eenvoudig One. En eh, nou, daar gaat hij ons eh, ook wat van laten horen. Verder kan je de playlist meelezen op peacefulradio.info. En daar vind je alle artiesten met links naar hun websites. En op de website natuurlijk veel en veel meer.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 I'm Star Parodi. Thank you so much for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, starparodi.com. I'm Guru Joss from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.whitesun.com. This is Shoshana Michel, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit. To learn more about my music, please visit my website at www.shoshana, S H O S H A N A, music.com. You're listening to Peaceful Radio. one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website, www.spiralingmusic.com. That's spiraling music.